Heb jij ook wel eens dat gevoel? Valt op nou een de boel, maar de boel Om te dansen en te chansen Ach, je weet waar ik bedoel Maar je denkt dan, dat moet ik alleen Waar kan ik in mijn eentje nou heen? Maar waar rambo, hier geen rambo Hier staan we nooit alle.